Dit is het lied van oma. Onze piraten oma. Dit moet u zeker weten. dit zult u nooit vergeten. Piratenoma is zij geworden, omdat zij met hart en ziel al jarenlang haar hart heeft verband aan de piraterij. Oh, zij is een begrip in heel ons Limburg, waar je ook gaat of staat. Oh, oh, oh, hoor je de naam van piratenoma op alle hoeken van de straat. Dit is het lied van oma. onze piratenoma. Dit moet u zeker weten. Dit moet u nooit vergeten. Ze staat alle weken klaar voor haar kleinzoon als hij weer zenden gaat. Aan de telefoon, een vriendelijk woord steeds voor iedereen. Oh, oh, oh, zij brengt met liefde al haar verzoekjes naar haar liefste zendpiraat. Oh, oh, oh, wij wensen allen piraten, oma, dat zij ons nooit meer verlaat. Dit is het lied van oma. Onze piraten oma. Piratenoma is zij geboren omdat zij met hart en ziel al jarenlang haar hart heeft verband aan de piraterij. Oh, oh, oh, zij is een begrip in heel ons Limburg, waar je ook gaat of staat. Oh, oh, oh, hoor je de naam van piraten, oma, op alle hoeken van de straat. Dit is het lied van oma. Onze piraten oma. Dit moet u zeker weten. Dit zult u nooit vergeten.